Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de puzzel voor een nieuw kabinet wordt vandaag een nieuw stapje gezet. Johan Remkes van de VVD wordt de nieuwe informateur. Hij gaat kijken of er een minderheidskabinet kan komen met in ieder geval VVD en D66. Tussen hun partijleiders Rutte en Kaag is het geen hele gezellige boel op het moment. Maar volgens Rutte hoeft dat ook niet. Het plan was niet om mevrouw Kaag ten huwelijk te vragen. Uh, bovendien, ze is getrouwd. Dat zou ook eh, allerlei andere problemen opleveren. Uh, het plan is om te kijken of we eh, tot een politieke samenwerking kunnen komen. En ik denk dat we allemaal in staat moeten zijn om daar het uiterste voor te doen, omdat het in het belang van Nederland is. Kaag blijft hopen dat er toch nog een meerderheidskabinet kan komen, het liefst met de linkse partijen. In Parijs begint straks de rechtszaak tegen de verdachten van de terreuraanslagen van bijna zes jaar geleden. Daarbij kwamen 130 mensen om het leven, onder meer in de concertzaal Bataclan. De rechtszaal is afgesloten, want de veiligheidsmaatregelen zijn erg streng, zegt correspondent Frank Renaud. 300 man extra politie op de been, negen maanden lang rond dat paleis van justitie. En de minister van Binnenlandse Zaken heeft de autoriteiten in het hele land opgeroepen om agenten en militairen zichtbaar op straat neer te zetten bij bijvoorbeeld scholen. In Frankrijk wordt het het proces van de eeuw genoemd. Abortus mag in Mexico niet meer strafbaar zijn. In een groot deel van het land zijn daar nog strenge wetten tegen... maar volgens een rechter zijn die tegen de grondwet. Honderden vrouwen zitten in Mexico in de gevangenis... omdat ze een abortus hebben ondergaan. Mogelijk kunnen zij nu tegen hun straf in beroep gaan. Gaat het Oranje lukken om zich direct te plaatsen voor het WK in Qatar? Het ziet er ineens weer zonnig uit. De mannen van Louis van Gaal versloegen gisteravond Turkije met 6-1. Memphis scoorde drie keer maar blijft wel een beetje kritisch. Ik ben ook blij, zeker met het resultaat. Ehm, maar ik verwacht meer van mezelf en ja, that's it. Mensen denken altijd dat ik, dat ik zweef en eh, dat alles altijd goed gaat, maar dat is niet zo. Maar wel goed genoeg dus voor een hattrick en voor een eerste plek in de groep. Het weer zonnig, de temperatuur loopt snel op naar 24 tot 28 graden.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 Het bedrag daarvoor moet van de werkloosheidsuitkering worden afgetrokken en dat is niet gebeurd. Bij een brand in een Indonesische gevangenis zijn zeker 41 gevangenen omgekomen. 80 gedetineerden raakten gewond. Het vuur ontstond midden in de nacht, mogelijk door kortsluiting. In Parijs begint het megaproces over de aanslagen in 2015... waarbij 130 mensen omkwamen. De meeste slachtoffers vielen in concertzaal Bataclan. Een van de 20 verdachten is Salah Abdeslam... de enige aanslagpleger die nog in leven is. Het weer zonnig en warm, maxima vandaag tussen 24 en 28 graden.